dus is gewijzigd en het abonnement toevoegt. Ik breng onderdeel 1 in stemming. En dat gaat over... Het is 1, 2, 3. Uh, 1 is het instemmen met het ontwerpjaarverslag 2011 van de veiligheidsregio. Bij... Dank u, dank u wel. Bij hand opsteken graag. Wie is voor het instemmen daarvan als zienswijze? Ik constateer dat dat unaniem is met uitzondering van mevrouw Rietkerk die zich onthoudt van stemming. Daarmee is deze zienswijze aangenomen. Zienswijze 2 is in te stemmen met het ontwerp begroting 2013 van de veiligheidsregio en het bestuur op te roepen die bedrijfsvoeringsaspecten waarvan de financiële consequenties nog, nu nog onbekend zijn te bewaken. Dat is op voorstel van meneer Bouwberg-Wilson. Bij hand op teken wederom. Wie is voor deze zienswijze? voor zijn de fractie van de VVD voor zover aanwezig, de fractie van Sociaal Zandvoort, meneer Stammers, de fractie van de, het CDA en de Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen deze zienswijze? Tegen zijn de fracties van D66 en Groep Links. En mevrouw Rietkerk onthoudt zich van stemming, denk ik. Mag ik een kleine stemverklaring doen? Eh, ik wil nog even wijzen op mijn verhaal wat ik gehouden heb, dat dat de reden is dat ik tegenstem. Dank u wel. Dat betekent dat dit onderdeel is aangenomen. Um, en dan deel 3. Dat is inderdaad formeel. Zullen wij deze stemming kenbaar maken aan de veiligheidsregio? Dat is de essentie van punt 3. Mag ik bij hand opsteken uw uh, mening? Dat is unaniem met uitzondering van Paralietkerk die zich wederom onthoudt. Mag ik u verzoeken om het even uit te leggen waarom? Want de luisteraars luisteren ja. mee. Wilt u dat oh, Nee, dat kan ik ook zelf doen. Precies omdat ik werkzaam ben bij de VRK. Dank u wel voor deze nutgave. En dat betekent dat agenda punt 6 daarmee is behandeld. En wij gaan naar agenda punt 7, de lijst van ingekomen post en de wijze van afdoening. Zijn daar vragen over uwzijds? Ik kijk rond en dat is niet het geval. Dan gaan we naar agenda punt 8. Dat zijn de verslagen van de vergaderingen van raaddebat en Raad Besluitvorming van 17 respectievelijk 18 april. Allereerst het verslag gemeenteraad debat 18 april. Het is allebei 18 april. Dank voor de aanvulling. Heeft iemand daar nog opmerkingen over? Dat is niet het geval, dan is het verslag vastgesteld. En het verslag gemeenteraad besluitvorming 18 april. Kijk, rond. Dat is ook niet het geval, daarmee is dat verslag vastgesteld en dank ik de griffier. Dat betekent dat ik u allen dank voor uw inbreng en de discussie en wel thuis. Dank u wel. Zo, net over tien. Eh, toch eh, aardig eh, gegaan. Ja, zeker. Snel ook nog. Pascal, de, de, het eerste punt dat was natuurlijk die afvalstoffenbeleidsplan nou, dat werd eh, bijna unaniem wordt dat eh, akkoord bevonden. Alleen Simons die is tegen. Ik denk dat het te maken heeft met puin. Waar hij gisteren nogal uh, fel over tekeer ging. opvallend dat de VVD zei van... Ja, wees alsjeblieft coulant als er een doos met nietjes in zit... dat die ook wordt weggehaald. maar belangrijk voor de VVD was toch de bezuiniging die uit het voorstel komt... Ehm, ook de toezegging dat de containers eh, bij de hoogbouw eh, onderzocht worden of dat mogelijk is. En de toezegging van de wethouder dat hij coulant zal omgaan in de komende periode. En over een jaar zal evalueren of het allemaal goed gaat. Eh, paswerk. Het jaarrekening 2011 die werd unaniem aangenomen. Verder hadden we het risicoprofiel Kennemerland. Nou dat ging natuurlijk weer uitgebreid over de ladderwagen. En ook eh, het volgende punt, eh, de ontwerpjaarverslag 2011 eh, van de veiligheidsregio Kennemerland werd unaniem aangenomen. Met mevrouw Rietveld die zich onthield van de stemming. Ze gaf later ook een verklaring waarom. Omdat ze bij de VRK e werkt en het dus niet gepast vond om aan deze stemming deel te nemen. De begroting van de veiligheidsregio Kennemerland 2013, die werd niet gesteund door D66 en door GroenLinks. Die stemde tegen. Ehm, ja, vooral omdat er een aantal cijfers eh, niet duidelijk zijn, ontbreken, eh, misschien nog aangevuld moeten worden. En dat was de aanleiding voor De Vries en voor Babits om tegen te stemmen. Verder in een goede sfeer, er werd niet eh, gescholden, gevloekt of wat dan ook. Men was zeer open naar elkaar, het was een levende discussie, maar wel met veel cijfertjes. Ik vond het een aardige vergadering. Wat vond jij Pascal? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik luister steeds natuurlijk steeds vaker. En ik ga met langzamerhand wel ook meteen meer aandacht luisteren. Dat moet ik wel zeggen. En vaak komen er toch wel punten in voor waarvan ik even van nee, wacht even. Dat is eh, eigenlijk wel belangrijk. Eh. <laughs> dus ik moet wel zeggen van er zitten wel interessante stukken tussen. En ja, ik, ben een, eh, ook een hulpverlener al een aantal jaren op evenementen geweest. Dus ja, dan heb ik inderdaad een stuk inderdaad over de, eh, de ladderwagen. Ehm, ik heb nog een heel klein filmpje van mijn, op mijn mobiele telefoon staan... dat hij hier in mijn straat aan het werk was. Ja. Dus. Ja. En, en het is af en toe handig om er eentje te hebben inderdaad. zeker als je hoop moet zijn. Ja, ik kan me nog een, eh, een, een, nieuwjaar herinneren, de nieuwjaarsreceptie van de grote redboot. Dat de beeste ladderwagen werd opgeroepen omdat de kop van de kerkstraat iemand uitgetakeld moest worden, omdat hij gevallen was op de derde verdieping. En dat kon alleen maar met die ladderwagen. Nou, als je dan eh, niet binnen zes minuten er bent, dan heb je een probleem. En hij was er binnen zes minuten. En ze hebben, omdat hij hier een zon verstond, Dus die moeten we gewoon hier houden. Dat zeker. Goed, dit was het programma. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Pascal was verantwoordelijk voor de techniek en dat deed hij voortreffelijk. Lieve luisteraars, we wensen u een hele prettige avond verder. Het komt er alweer aan. zeker. Petra Eichstad met My Own Little World. sc ལྷ་རྩ་དང་མཛེས་པའི་རায়འུལ་ལི་དེ་དང་རང་གང་མ་མཛེས་ན་མཛེས་ན་དེ་ལ་བརོབ་པོ་དེ་མ་བཞལ་གཞན་ལ་ཙམ་པ་བརན་ན་ཟང་གཞི་ འདི་རང་ལ་དཔལ་བ་དང་མཛེས་པའི་རོལ་བས་བྱ་བ་དང་བརྟན་པོ་རབ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་ མཛེས་པའི་རོལ་བས་བྱ་བ་དང་བརྟན་པོ་རབ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཞེས་ 제 나모여 바라지 마다오 내 ᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱡ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱢᱟᱦᱩᱱᱮ ᱵᱟᱞᱡᱟ ᱛᱟᱣᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱡᱱᱟᱜᱮ ᱢᱟᱡᱚᱫ ᱠᱟᱨᱟᱭ ᱦᱩᱭᱮᱫ ᱫᱮᱫᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱢᱟᱦᱤᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱚᱱᱮ ᱫᱟᱨᱞᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱩᱵᱩᱱᱮ ᱢᱟᱡᱟᱞᱟ ᱡᱟᱱᱢᱟ watching him grow as he stands there alone in the sand. Fortune will come inside every dream, then I just won't understand it. Watching the man in the stream as he wants to be free. of everything. God is in charge of my money. God is in charge is at peace. My brain works perfectly. My body works perfectly. Everything is well in my world. I have perfect discrimination. Intuitively, I know who to trust and who not to. I am responsible for my life, and I create freedom. I create joy. I create peace. I create prosperity, abundance, and wealth. Everything always works out. No matter what happens, God is in charge. No matter what the appearance, all is well, for God is in charge of my life. I completely let go and let God. I am so blessed. I am watched over. Angels surround and protect me. Every day and every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting richer and richer. Every day, in every way, I am becoming more prosperous Every day and every way, I am becoming more abundant. Every day and every way, I have more and more money. I have so much to be grateful for. I can't even count all the things I have to be grateful for. My life, my breath, my living space, my clothes, my family, my supply, what I do, the ancient nature. I am grateful, and I give thanks. I am grateful, and I give thanks. I am love, and I love. I am love, and I love. I am love, and I love. I love money, money loves me. I love money, money loves me. I love money, and money loves me. Doors fly open, gates are lifted, and avalanches Eh, de cd Celtic Tales van Grollo en Brovazzo. Relaxation Music by Oriade Music. En dan gaf ze eh, de laatste track. Het is een hele lange track van, eh, eens even kijken, wel 57 minuten. Nou ja, daar dus een gedeelte van. Body and Mind Music, Tai Chi Natural Harmony van Capitanata. En dat allemaal van het label, ons eigen Nederlandse label, Oriade Music. Peaceful Radio. Je kan het allemaal nalezen op de webpagina van zfmzandvoort.nl natuurlijk.